4 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Het verbod op wegwerpplastic is weer een stap dichterbij gekomen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met maatregelen... om plastic bestek, wattenstaafjes en rietjes... vanaf 2021 te verbieden. Met het verbod wil het Europees Parlement voorkomen... dat het plastic als zwerfvuil in het milieu... en met name in zee terechtkomt. Naast het verbod op wegwerkplastic heeft het Europees Parlement ook ingestemd met plannen om de kosten van het opruimen van plastic afval te verhalen op de producenten. Mensen die gisteren in het Rotterdamse metrostation Stadhuis waren... hebben geen gevaar gelopen door het vrijkomen van asbest. Dat meldt vervoerder RET na laboratoriumonderzoek van luchtmonsters. De asbestwaarden die daarin zijn aangetroffen... zijn volgens de RET lager dan wettelijk is toegestaan. Het metrostation bij het stadhuis werd gisteren ontruimd en afgesloten... nadat bij een verbouwing asbestplaten waren gevonden. De metrowagens die door het station zijn gereden zijn schoongemaakt. Wanneer het station weer open mag, is nog niet bekend. In Amsterdam is vannacht een handgranaat neergelegd bij een hotel naast het Vondelpark. Een medewerker van het hotel ontdekte het explosief rond half drie vannacht. Medewerkers van de EOD hebben de handgranaat ontmanteld en meegenomen. Volgens de politie is de verdachte gevlucht op een scooter. Een half uur later werd in Amsterdam-Zuidoost een explosief gevonden bij een bedrijf. De politie gaat er niet van uit dat er een verband is tussen beide zaken. De oude poptempel Tivoli in Utrecht wordt een hotelrestaurant. Er komen ook een koffiebranderij, bierbrouwerij en een bakkerij. Het podium in de grote zaal zal worden gebruikt door culturele organisaties. Dat is bekendgemaakt door de eigenaar, de gemeente Utrecht. Tivoli aan de Oude Gracht werd tot 2014 gebruikt als concertzaal... waar grote artiesten optraden. Later was het de thuisbasis van hip hopartiest Kite Man. Het vernieuwde Tivoli gaat naar verwachting eind 2020 open voor het publiek. En dan het weer. Wolkenvelden en enkele opklaringen. Plaatselijk wat regen, het is 15 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen. Dan is het een graad of 14. Vrij... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk bij Hoofddorp is het erg druk op de A4 en de A5... Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat het nu vast tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoofddorp. Je hebt daar 20 minuten vertraging, er zijn drie rijstroken dicht. En op de A5 Amsterdam-Hoofddorp een half uur op onthoud tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek.